Lot Lewin met het NOS Journaal. Noord-Korea moet president Trump vanavond... voorafgaand aan een ontmoeting met nationale veiligheidsadviseurs. Mijn harde taal richting Noord-Korea is misschien nog niet hard genoeg... voegde hij daaraan toe. Hij verwees daarmee naar zijn eerdere uitspraken over het land... Dinsdag zei hij dat Noord-Korea te maken krijgt met vuur en furie die de wereld nog niet eerder gezien heeft als het land Amerika bedreigt. Vanochtend zei het Noord-Koreaanse leger voorbereidingen te treffen om vier raketten af te vuren richting het Amerikaanse eiland Guam in de Grote Oceaan. In steeds meer Europese landen worden eieren gevonden die besmet zijn met het bestrijdingsmiddel fipronil. Er zijn nu meldingen binnen uit tien landen. Na Groot-Brittannië hebben ook landen als Denemarken, Oostenrijk en Roemenië laten weten dat er besmette eieren zijn verkocht. In Denemarken gaat het om 20.000 kilo eieren uit Nederland. Ze zijn niet in de winkels terechtgekomen, maar verwerkt in keukens en in de horeca. Nederlandse speurhonden gaan in Turkije helpen zoeken naar Joey Hofman uit Haaksbergen. Die wordt al ruim een maand vermist. Hij verdween in de buurt van een badplaats in het zuiden van Turkije. De drie honden zijn van een non-profit stichting die is gespecialiseerd in het opsporen van vermiste mensen. Daphne Schippers heeft zich zeer overtuigend geplaatst voor de WK-finale van de 200 meter. In Londen was ze in de halve finale met overmacht de snelste. Schippers, die titelverdedigster is in Londen, was in de series al de snelste... en dat kunstje herhaalde ze in de halve finales. De finale van de 200 meter is vrijdagavond. Het weer dan nog, het is wisselend bewolkt en op een enkele plek valt wat regen. Komende nacht en morgen overdag in het oosten regenachtig weer... met de meeste neerslag in Twente en de Achterhoek. In het westen schijnt geregeld de zon.